Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De megastoring bij Facebook is voorbij. Sinds begin van de nacht kun je weer Insta-stories bekijken, WhatsAppjes sturen of de kattenplaatjes liken. De hele avond lagen Facebook, Instagram en WhatsApp plat. Het kwam allemaal door een technische fout bij Facebook. Nu is de vraag, wie veroorzaakte dat allemaal, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Je hoort veel langskomen het scenario dat dit het werk van hackers kan zijn geweest dat er door iemand van buiten dus geprobeerd is Facebook plat te leggen. Of wellicht iemand van binnen in het bedrijf die zich tegen Facebook heeft gekeerd. Wellicht iemand die dus bewust aan die configuratie is gaan zitten rommelen om deze storing te veroorzaken. Volgens KPN is er gisteravond opvallend veel vaker gebeld en ge-sms'd dan normaal. In een huis in Delft is gisteravond iemand doodgestoken. De politie laat er weinig over los. We weten nog niet wie het slachtoffer is. Er is nog niemand opgepakt. Meer Nederlanders vinden het prima als hun organen na hun dood worden doorgegeven. zijn er nu bijna 5 miljoen. Sinds vorig jaar juli zijn er nog eens een miljoen mensen bijgekomen. Toen ging een nieuwe wet in waarbij je het moet aangeven als je geen donor wil zijn. En vandaag komt hij uit, de Quiet 500, met arme mensen. Het is de tegenhanger van de Quote 500, de jaarlijkse lijst van rijke mensen. Larissa staat in de lijst. Ze had niet gedacht dat ze ooit in een tijdschrift zou staan mede door fouten van het UWV en de Belastingdienst... moesten rondkomen van 50 euro per week. Ja, op papier hebben we het niet breed, maar ik voel me niet zo arm... want als mijn kinderen thuis zijn en ik ben met mijn man en we gaan naar het bos... of we kunnen naar het strand of we gaan uh, eh, kastanjes zoeken of wat dan ook... dan is je gezondheid, denk ik, en je kinderen om je heen en een warm... Eh, ja, bij de kachel of bij je dak boven je hoofd en je hebt eten in de koelkast... dat is voor mij rijkdom. Niet hoeveel geld er op de bank staat? Nee. Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat de Quiet 500 uitkomt. De opbrengst gaat naar armoedebestrijding. Het weer vanochtend droog, maar vanmiddag trekt het vanuit het zuidwesten dicht...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 Na de grote storing zijn Facebook, WhatsApp en Instagram... sinds het begin van de nacht geleidelijk weer online gekomen. Moederbedrijf Facebook biedt excuses aan... en zegt dat er waarschijnlijk fouten zijn ontstaan... bij configuratiewijzigingen in het netwerk. De nieuwe wet op orgaandonatie heeft veel mensen in beweging gebracht, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal mensen dat toestemming geeft voor donatie naar overlijden steeg met een miljoen. Het aantal mensen dat nee zegt met 2 miljoen. Bij Zeerijp in Groningen was gisteravond opnieuw een aardbeving met een kracht van 2,2. Eerder op de dag waren er ook al twee lichte bevingen in de regio.